You don't play. You don't play. Just you just win. Ain't I about to put all my money in? I can tell by the way that you look in my eyes. There's a whole other world that you want me to fly you to.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 Dat meldt woordvoerder van de partij aan persbureau Reuters. Gisteren begon president Papoulias aan een laatste poging om toch een regering te vormen met de drie grootste partijen. Naast Syriza zijn dat de conservatieve Nieuwe Democratie en de socialistische PASOK-partij. Syriza wil af van de bezuinigingen die Europa aan de Grieken heeft opgelegd. De andere twee partijen willen voldoen aan de wensen van de andere eurolanden en de staatsuitgaven flink beperken. De Grieken gingen vorige week zondag naar de stembus. Als de formatiepoging van president Papoulias mislukt, lijken nieuwe verkiezingen onafwendbaar. Een man van 26 en een vrouw van 24 zijn omgekomen na een ongeval op de N241 ter hoogte van de Noord-Hollandse plaats Zijdewind. De man bestuurde een auto die uit de richting van Schagen kwam. De wagen belandde door een onbekende oorzaak in de berm. Toen de bestuurder weer op de weg probeerde te komen raakte hij op de verkeerde weghelft. Daar botste hij op een auto van een ouder echtpaar. Klap was zo hevig dat de auto van de 26-jarige man en de 24-jarige vrouw door middenbak. Ze overleden ter plaatse. De oudere echtpaar is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Voor ruim 200.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Als eerste wordt vanochtend het HAVO-examen kunst afgenomen. Dit jaar zijn de exameneisen verhoogd. Het gemiddelde cijfer van het Centraal Schriftelijk Examen moet nu 5,5 of hoger zijn om te slagen. Tot nu toe ging het om het gemiddelde cijfer van het schoolexamen en het Centraal Schriftelijk Examen samen. De examens duren tot 1 juni. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. De meeste kans op zon is in het zuiden van het land. In het noorden is er wat meer bewolking. Temperatuur ligt tussen 13 graden in het noorden en